NOS Jornal. Een van de slachtoffers van de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs is de hoofdredacteur van het satirische blad. Ook negen andere journalisten kwamen om, onder wie drie cartoonisten. De schutters schoten daarnaast twee politieagenten dood, waarschijnlijk de bewakers van het gebouw. De twee gemaskerde en gewapende mannen drongen het kantoor aan het einde van de ochtend binnen en begonnen om zich heen te schieten. Ze riepen dat ze de profeet kwamen wreken en hadden het over spotprenten die de islam beledigen. Na de aanslag gingen ze er vandoor in een auto. Inmiddels zijn ze overgestapt op een andere auto. de laatste berichten zijn dat de daders spoorloos zijn. Ze zijn voor het laatst gezien bij een metrostation. De eurozone heeft voor het eerst in vijf jaar te maken met deflatie. Het statistiekbureau Eurostat zegt dat de prijzen in de eurolanden afgelopen maand met 0,2% dalen ten opzichte van een jaar eerder. De deflatie komt vooral door de scherp dalende energieprijzen. Zo is brandstof de afgelopen tijd een stuk goedkoper geworden. Deflatie is een symptoom van een kwakkelende economie. Advocaat Fiek stapt naar het gerechtshof in Den Bosch in de zaak van de overval op de juwelier in Deurne. De juweliersvrouw schoot de twee overvallers dood, maar het Openbaar Ministerie besloot de vrouw niet te vervolgen omdat er sprake was van noodweer. De advocaat dient nu een klacht in wegens niet-vervolging. Ze vertegenwoordigt de nabestaanden van een van de overvallers. De advocaat vindt dat de nabestaanden er recht op hebben alle voors en tegens in een openbare zitting te horen. Het weer, de zon schijnt volop. Alleen in het westen komen geleidelijk meer wolken. Het wordt 5 tot 8 graden en er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vanaf morgen breekt een periode aan met zeer wisselvallig weer. Morgen regent het vaak en wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Rotterdam staat op de A4, hoofdlied richting Vlaardingen, 4 kilometer file voor de Benelux-tunnel. Door een ongeluk is de rechtertunnelbuis dicht. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, is dicht bij Beverwijk na een ongeluk.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 geweldige solo van George Harrison... For I Have Got Another Girl. En <laughs> een beetje tegenstrijdig op die platen. Eerst het liedje I Need You en dan For I Have Got Another Girl. Nou, oké. Kan. De Beatles dus, van het album Help uit 1965. En alle platen die we vandaag draaien komen uit 1965. En eh, dat was een gouden jaar hoor, want ik zat sowieso in die top 100 te kijken. Je weet niet wat er voor, allemaal voor prachtigs is uitgekomen die, uh, die jaren. Het was echt een topjaar. Eh, ook het begin toch wel een beetje het begin van de, van de echte rockmuziek, zou ik maar zeggen. En daarvoor was het allemaal nog een beetje onschuldig. Maar vanaf 65 begon het allemaal toch wel wat eh, volwassener en, en, en heavier ook te worden en zo. 65, prachtig jaar dus voor de muziek. En dit waren de Beatles met Help. En dit zijn de Stones, wederom van het, hetzelfde jaar album uh, Out of Our Heads. En eh, Got to Get Away heet het. Ja, zo heet het gewoon. To Get van het 1965 eh, album Out of Our Heads. En ik zeg het er nog maar bij, de Engelse persing. Ja, die was namelijk echt anders dan de Amerikaanse persing. Maar dat heb ik al een paar keer verteld, dus daar hou ik nou mijn mond maar eens over. De Stouts dus en Got To Get Away. We gaan door met Otis Redding van het album Otis Blue. En eh, ja, ik zei het al, als Otis Redding een nummer bij de kop pakt wat van een ander is... dan wordt het toch onmiskenbaar een Otis oh, Redding nummer. En dat geldt ook weer voor het volgende. We kennen natuurlijk de wat commercieel uh, Motown klinkende versie van de Temptations. Met, uh, ja, klinkt toch allemaal wat commerciëler en zo. Maar eh, dan komt Otis en die pakt hetzelfde liedje aan. En dan is het ineens weer Otis. En dan denk je eigenlijk denk je niet meer eens niet meer aan de Temptations. En dat is ook zo met dit nummer. Luister maar naar My Girl. van de Temptations geschreven door die gasten. Maar de versie van Otis Redding. Ja, en sorry eh, Temptations, maar ik vind deze mooier. Ja, het zal aan mij liggen, maar oké. Ehm, <laughs> eh, hoe heet het ook weer? Oh ja, My Girl. En dan eh, zijn de Beatles het daar helemaal niet mee eens met dat het My Girl is. Want die zeggen, You're going to lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my are taking her away from you. Watch what you do. Yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. Gonna treat her kind. You're gonna lose that. girl. leuke scène in die film. Als u eh, wel eens gezien hebt. Ze zijn in de studio, zijn ze een plaat aan het opnemen. En op een gegeven moment zegt de tekens van... Uh, Were you buzzing? No, we're not buzzing. Maar dan op een gegeven moment tegen het eind van het nummer... dan eh, dondert het <laughs> hele stuk eh, waar Ringo zijn drumstel staat, dat dondert ineens een kelder in. Want dat wordt dan weer geflikt door die, die, die secten die dus naar die ring van eh, Ringo op zoek zijn. Dus eh, eigenlijk weer een soort aanslag op Ringo, zou ik maar zeggen dan. In die film. Nou, maar dan leuk. Dan, <laughs> ja, beetje ludiek. Wel gezellig. Beatles dus. En You're Going to Lose That Girl. En dan zingen ze You're Gonna Lose That Girl. Maar het moest natuurlijk in keurig Engels op de hoes. Dus op de hoes staat You're going to lose that girl. En ze zingen op zijn Amerikaans You're gonna lose that girl. Jawel, hier zijn de Stones weer. Talking about you. Talking About You. Een eh, nummer dat op beide persingen van dit album voorkomt. En die Engelse versie was eigenlijk een combinatie van het album Out of Our Heads. <clears throat> Eh, gecombineerd met een EP'tje dat toen in eh, Nederland met name ook uitkwam. En dat EP'tje dat heette Heart of Stone. En dat nummer dat staat hier ook, want dat komt straks nog. Eh en de Amerikaanse versie, daar kwamen dan die nummers die op Heart of Stone stonden, dat EP'tje, die komen dan op de Amerikaanse versie weer niet voor. Nou, zo is het leuk. Dus eigenlijk als je het autoverhouder het Heads eh, compleet wil hebben, moet ik gewoon allebei de versies hebben. Dan heb je, <laughs> dan heb je alle nummers die op dit album thuis horen. Goed, eh, de Stones dus. En Talking About You. En dat was een compositie van... Uh, van, uh, hoe heet hij? weer? Oh ja, Chuck Berry. We gaan door met Otis En weer zo'n nummer dat eh, hij weer geheel op eigen wijze eh, omvormde tot een Otis nummer. We kennen het van Sam Cooke natuurlijk. er zijn ook diverse andere versies. Maar dit is toch weer de onnavolgbare Otis versie met Wonderful World. van de hits van het album Help van de Beatles uit 1965. En eh, van de Stones sla ik een paar covers over, want ik ga nu zijn eigen nummer van ze draaien, want dat is ook wel eens leuk. Half of Stone, hier zijn ze, de Rolling Stones. eerst staat op een EP'tje. Zo'n zo'n singeltje met twee nummers aan de ene kant en de andere kant. Extended Play was dat de, de afkorting van. Eh, want in Nederland kwam oorspronkelijk dus de Amerikaanse persing van Out of Heads uit. En daarnaast dat EP'tje met vier nummers erop. En ja, eh, later kwam dus ook de, de Engelse persing. En daar bleek dan het EP'tje Hard of Stone weer in, geïntegreerd te zijn. En bleken er een aantal nummers van de Amerikaanse persing gewoon verdwenen te zijn. Uh, en dat waren dus I Can Get No Satisfaction, uh, Play With Fire, The Last Time en I'm Alright. Ja, die waren dat. En die werden dus gewoon vervangen door vier andere nummers. En dat waren dus de nummers van dat EP'tje, eh, van uh, Heart of Stone. Goed, nou oké. Okay. Um, ehm, of Stone dus van de Rolling Stones. En ik ga nog een paar zometeen... Uh, eerst, eerst, eerst nu eens even voorrang geven aan de eigen werkjes van de Stones die op die plaat staan. Vindt u niet? Ja, vind ik wel. Oké, okay, autosredding. Met een nummer van B.B. King. En dat heet Rock Me Baby. You can rock me baby. Singing the Blues. Nummer van B.B. King. En dat heet dus eh, Rock Me Baby. De eh, songs uit de film Help die zijn eh, geweest. Dat waren er zeven. En op de andere kant van deze plaat stonden dus zeven nummers... die niet in de film voorkwamen. Waaronder twee covers... Die dus niet van de Beatles zelf waren. Die sla ik even over. Als je het niet erg vindt. De eerste dat is uh, de Act Naturally. Nou oké, dat is leuk. Maar ja, en, en het andere nummer, daar komt misschien nog wel aan toe, weet ik niet. Dat is uh, Dizzy Miss Lizzy. Dat is van Larry Williams. Maar uh, er staan natuurlijk ook nog vijf composities van de de Beatles op. Waarvan vier van Lennon McCartney en één van George Harrison. Nou, dit is van John Lennon. En vooral uh, de tekst van dit nummer is uh, heel erg grappig. Luister daar maar eens naar. Want heel veel woordjes eindigen op I. Wil maar eens opletten. Heeft hij heel leuk gedaan. It's Only Love heet het. go by My oh my When you sigh my my inside just flies Butterfly, Why am I so shy When I'm beside you It's only love and that is all Why should I feel sight of you makes nighttime bright Very bright Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all Why should I feel Love. John Lennon schreef het. Met een hele grappige tekst. Met heel veel ai erin. Eh, tweede nummer van kant 2 van eh, het album Help. Ehm, <clears throat> mocht u nou meekijken op zo'n LP-hoes. En het volgende nummer van de Stones zien. En dan ziet u daar rare namen onder staan. Het nummer heet The Under Assistant West Coast Promotion Man. En er staan als componisten vermeld Nanker en Velg. Ja, maar dat waren pseudoniemen voor Jagger en Richard. Dus dat hij dan niet denkt van Jans, je zit te lullen met die eigen nummers van ze. Nee. Eh, ze hadden, ik weet niet waarom dat precies was. Ik heb dat wel eens ergens gelezen, maar ik weet het niet meer. Ehm, de, eh, Jagger en Richards hadden waarschijnlijk om auteursrechtelijke redenen... Ehm, eh, zoiets hadden ze een pseudoniem. En dat was, eh, dat was inderdaad Nanker en Velg. En dat waren gewoon uh, eh, Jagger en Richard. Dus het volgende liedje is gewoon een Stones compositie. Ook al staan er hele rare namen onder. The Under Assistant West Coast Promotion Man. In Nederland toen de tijd de B-kant van Satisfaction. van Nanker Velk dus. <laughs> en dat was de naam die Jagger en Richard dus tussen 1963 en 1965 gebruikten. Als het ging om eh, eigen composities van de Stones. En het, eh, volgens Bill Wyman die... Eh, uh, een autobiografie schrijft Rolling with the Stones. Uh, heeft Brian Jones die naam eh, bedacht. Uh, dus waarom, dat, dat vermeldt de historie niet. Waarom ze dat deden, dat ze niet, niet. Maar vanaf 1965 werd het gewoon Jagger en Richard. In plaats van Nanker Velk. Zo, nou dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Weet u het ook weer. En we gaan door met Autos Redding. En ja, we hadden die Under Assistant West Coast Promotion Man. Ik zei het al, dat was de achterkant, de B-kant toen de tijd. Van I Can Get No Satisfaction. En dat toevallig ben ik aan dat nummer toe op die LP van Otis Redding. Want die heeft dat nummer ook opgenomen. En dat is, ik, dat is echt, echt waar. Dat, dat Jagger en Richards zelf toegaven dat ze de versie van Otis Redding beter vonden dan die van hunzelf. Ja, dat, dat is zo. Dat heb ik toen. Eh, dat, dat eh, vertellen ze zelfs ook ergens in een interview. En die versie gaat u nu horen. Rolling, eh, uh, dus met de nummer van de Stones. En het heet I Can Get No Satisfaction. wereldversie, hè? Geweldig. Autoswelling, Redding swingt dus een trein. En dat dat heet dus I Can't Get No Satisfaction. Oorspronkelijk van de Stones. Maar nu in een mooie coverversie van Autoswelling. Redding. En dit is het tweede liedje van George Harrison op de LP Help. You Like Me Too Much. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me the Reno next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it. I'll admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true you like me too much and I like you. I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Like Me Too Much. George Harrison schreef het en de Beatles speelden het. En dit zijn de Stones weer. I'm Free. van eh, de Stones. I'm Free heette het. En de oplettende luisteraars <laughs> zullen gehoord hebben dat... Eh, en, eh, bijvoorbeeld, ja, die waren toch denk ik wat minder kritisch. Dat er een knol van een fout in de nummers blijven zitten. ze echt de timing volledig <laughs> kwijt zijn. Nee, dat, hoorde, dat kon je net een stukje horen. Maar goed, maakt niet uit. Dat maakt het uit. En dat geeft het ook aan dat het live was. En dat komt er nog in die tijd. Rolling Stones en I'm Free. En nu Otto met zijn ultieme hit. Grootste hit die de man ooit gehad heeft. Althans tijdens zijn leven. Later kwam de dok op de been nog. Maar dat, toen was hij al dood. Ehm, dit is eigenlijk zijn, zijn ultieme statement. Prachtig liedje. I've been loving you. Loving you. Otis Redding. now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. loving dus. Ja, en eh, dat zit erop. Eh, van die LP hebben we eh, alles gedraaid. En ik ga nog tot besluit... want de Beatles, die Beatle-LP's waren langer. Hè? Er stonden 14 nummers op in plaats van 12 of 11. twee nummers achter elkaar nog even tot besluit van, van de Beatles natuurlijk. I've Just Seen Her Face. Ik kan ze niet eens allemaal draaien van help zeg. Jammer. I've Just Seen Her Face and Yesterday. Laten we dat maar even doen. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met.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 La, da, da, da, da, Falling, yes, I am falling, and she keeps calling back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. One of the girls were never quite like this. Da da da da da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. -hmm. na na na. er bijna niet omheen. Sina Fees nummer. En dan is het ook de laatste, denk ik. Dat wordt natuurlijk Yesterday. Dat kunnen we niet vergeten. Ja? Oorspronkelijk heette het Scrambled Eggs. Maar dat werd later Yesterday. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday sudden I'm not half the man zei eh, George, George Martin, de producer, die zei... Ja, maar dit is toch geen liedje voor bas en drums en heavy gitaren? Dat moet wat anders, daar moeten strijkers achter. Ja, de Papa die begint niet anders. Kijk, zeker zo'n Mantovani-orkest. Nee, nee, zei George Harrison. Of uh, George Martin, die zei... Hij zei gewoon een strijkkwartet. Dus twee violen, cello en een bas. Dat is, dat is mooi. Nou, dat is het dus ook inderdaad geworden. Goed, nou, eh, het kan mij ook schelen. Nog even een klein stukje Dizzy Miss Lizzy. We gaan eruit. dit waren de vinyljaren voor deze dag. En uh, lekker even eh, swingend einde, joh.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 Bij de aanslag vielen twaalf doden.